Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. NS-medewerkers gaan waarschijnlijk actie voeren. De vakbonden zijn niet blij met het nieuwe CAO-voorstel. Ze willen hogere lonen en betere opleidingsmogelijkheden. vakbond CNV heeft daarom acties aangekondigd... en het kan zijn dat conducteurs en machinisten gaan staken. De NS heeft al lang last van te weinig personeel, waardoor sommige treinen uitvallen. Een betere CAO zou moeten zorgen voor meer nieuwe collega's. Drie mannen uit Zwolle en eentje uit Kampen hebben taakstraffen van 80 tot 120 uur gekregen voor een boerenprotestactie. Ze gooiden bij een distributiecentrum van Albert Heijn bierflesjes en andere spullen naar de politie. Ze moeten ook allemaal een boete van ruim 400 euro betalen. Opvallend, drie van de vier zijn geen boer. Het is weer een tropische dag. In verschillende gemeenten is er al een hitterecord gemeten. Veel mensen zoeken daarom weer verkoeling bij een buitenbad of aan het strand. In Scheveningen staan de deelscooters rijen dik. Als ik even snel naar het strand wil, even snel zo'n scootertje pakken, snel heen en weer. is dus dat is chill. Hoe ga je anders naar het strand als je geen eh, scooter pakt? Ja, of met de trein of met de auto. Maar met de auto is het zo druk, dat is echt geen doen eigenlijk. De hitte en droogte zorgt ook voor problemen. Een klein vonkje kan al voor een groot vuur zorgen. De brandweer heeft daarom aan gemeenten en provincies gevraagd... de wegbermen in de buurt van natuurgebieden te maaien en op te ruimen. Het is voor middelbare scholieren een behoorlijke overgang. Beginnen aan je studie. En dit jaar is het nog pittiger na twee coronajaren vol thuisonderwijs. De Erasmus Universiteit in Rotterdam wil kerstverse studenten zo goed mogelijk voorbereiden. En dus krijgen ze daar twee dagen lang een soort crashcourse omgaan met elkaar. Dat is voor deze generatie die heel erg veel thuis heeft gezeten achter de computer... waarin al die sociale interactie niet nodig is. Ja, is dat extra spannend. Dus we proberen ze door dit programma ook een veilig welkom te geven op de universiteit. En eh, te laten zien dat je mag zijn wie je bent. Studenten zijn er wel blij mee. Ik merk soms wel dat het moeilijk is om weer gewoon normaal contact te leggen, omdat je dat heel lang niet hebt gedaan. Maar het is wel fijn om dat nu dan al een beetje te leren. En dat je hierna, als je echt gaat studeren, ook alweer een beetje gewend bent om met, gewoon met mensen te kunnen praten op een normale manier.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 Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking about you wanna lose All of these nights we've been talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me All of these nights been leading to all I wanna hear is you to say you love me Levitating got me off the ground in 터진 wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse schrijver Salman Rushdie is aangevallen tijdens een lezing in de staat New York. Hij is geslagen of gestoken, dat is niet duidelijk. Rushdie liep zelf ondersteund van het podium af. Hij is 75 jaar. Rushdie werd beroemd door zijn boek De Duivelsversen. Dat leidde in 1989 tot een doodvonnis door moslimgeestelijken. Sindsdien werd hij voortdurend bedreigd. De Rijn in Duitsland dreigt onbegaanbaar te worden voor binnenvaartschepen. Daardoor komt onder meer het transport van kolen in gevaar. Duitsland heeft die dringend nodig. Het kampt met energietekorten.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 I get those goosebumps every time, yeah When you're not around When you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx Find a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah we at the top floor, right there off Duini yeah.